Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse bouwbedrijven hebben miljoenen verdiend aan WK-projecten in Qatar. In dat land spelen we in november het WK voetbal. Er worden een hoop stadions en andere gebouwen de grond uitgestampt. En volgens de krant Trouw hebben Nederlandse bedrijven daar miljoenen aan verdiend. Er is wel een hele hoop te doen om dat toernooi in Qatar. Mensenrechtenorganisatie Amnesty zei eerder al dat arbeiders ontzettend slecht zijn behandeld. Je ziet dat die mannen, veelal afkomstig uit landen als Kenia en Oeganda... dat die eh, hele lange dagen, werkdagen maken, soms 12 uur per dag. Eh, soms eh, anderhalf, twee jaar achter elkaar zonder ook maar een dag vrij te krijgen. Duizenden mensen zouden bij het werken zijn overleden. Of er bij Nederlandse projecten doden zijn gevallen is niet duidelijk. De voorzitter van de Amerikaanse Tweede Kamer, Nancy Pelosi... is bezig met een gevoelig bezoekje. Ze is sinds gisteren in Taiwan. De Chinezen vinden dat het eiland eigenlijk bij hen hoort... maar in Taiwan zitten ze daar helemaal niet op te wachten... En sinds de start van het bezoek is het onrustig, vertelt onze correspondent. China is namelijk een militaire oefening begonnen. Als je kijkt naar de kaart van Taiwan, dan zie je dat die, eh, dat die militaire oefeningen zo'n beetje rondom eh, Taiwan plaatsvinden. Zo'n beetje aan alle kanten van Taiwan. Ehm, eh, dat, is, dat is natuurlijk vooral al ter afschrikking bedoeld. Het lijkt er dus niet op dat de schepen en straaljagers nu ook echt in actie komen. En het is over met de muur van koeling waar je tegenaan loopt als je een Spaans winkelcentrum binnenkomt. De regering gaat het hele jaar door de temperatuur in gebouwen, winkels en restaurants wettelijk regelen. Vanaf volgende week mag de airco bijvoorbeeld niet lager dan 27 graden. En in de winter mag de verwarming niet hoger dan 19. Allemaal om energie te besparen. En het weer nog. Het is nu nog best wel fris, maar het wordt al snel behoorlijk zonnig en warm. Vanmiddag is het overal boven de 25 graden, maar in het midden en zuiden kan het wel 33 graden worden. En dus komt Rijkswaterstaat straks om 10 uur met een hitteprotocol. Dan worden automobilisten met pech langs de weg sneller geholpen. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Diemen staat nog file tussen Bad en Knopend Holendrecht 9 kilometer.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 You take up every corner of my mind. What you gonna do now? take up every corner of my mind Your love stays with me day and night You take up every corner of my mind I can feel you over here You take up every corner Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. Criminelen gebruiken bij aanslagen steeds vaker zelfgemaakte explosieven, zegt de EOD. Dat is de explosieve opruimingsdienst van Defensie. Vroeger waren het vooral handgranaten. Volgens deskundigen zijn zelfgemaakte bommen gevaarlijker om onschadelijk te maken. Drankwinkels stunten op internet nog steeds flink met prijzen... en daarmee overtreden ze de wet. Dat zegt STAP, Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Sinds ruim een jaar mogen winkels geen hoge kortingen meer geven op alcohol. Boerenactiegroepen gaan vanavond met elkaar om de tafel om samen op één lijn te komen.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 Ook wij kennen bars in training, skin, ik splash in Marbella. Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Nu zit ze de shoes, Sharon Nicky en ook Isabella. Van villa, villa, we kennen van villa. Ik had die regen druk, passier hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, passier hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella umbrella, ella. Toma en umbrella, ella. Toma en umbrella, ella. Toma en umbrella, ella. Toma en umbrella, ella. same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat die hier in mijn thee zit Is de laf die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn ambarella als het weer niet mee zit Ik zit mijn op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug Oh fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella kom mijn niet thuis, zo mogen weer rood Want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe Heb je problemen met mij, even maar die move Die steden, ze dus ik kom naar je toe Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels Die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Yara, Niki Jamila Hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik kon niet stoppen, we kennen de slags We kennen van Villa Ook wij kennen badders in training Skin, ik maar bij jou. Ook ik ken de splash van Reno Die regen op mijn ambarella se de Shara, Nicky en ook Isabella Oh Bella, we kennen van Bella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn Bella, Bella, op mijn barella Ik had die regen druk, pas hier op mijn barella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn barella and stuck around.